Kees Groot met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan vindt dat de VS de voorgenomen levering van zware wapens aan de Koerden in Syrië moet terugdraaien. Op een persconferentie zei hij te hopen dat het besluit is ingetrokken als hij volgende week een bezoek brengt aan het Witte Huis. President Trump heeft tot de levering besloten omdat hij denkt dat de Koerden zo sneller de stad Raqqa kunnen heroveren op IS. Turkije ziet de Koerden als terroristen en is er tegen als ze bewapend worden. Nederland heeft een nationale veiligheidsraad nodig. Dat staat in een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Veiligheidsraad moet onder leiding van de minister-president het veiligheids- en defensiebeleid bepalen. Dat is nu verdeeld over vier ministeries. Daarnaast staat in het advies dat Nederland zich moet gaan houden aan de NAVO-afspraken over defensieuitgaven. Die zouden verhoogd moeten worden tot zo'n 6 miljard euro. Zeker tien relschoppers die zondag zijn opgepakt vanwege de rellen in Rotterdam blijven zeker tot en met dinsdag vastzitten. Het OM is bang dat ze zich dit weekend anders weer misdragen. Ze komen pas vrij na een eventuele huldiging van Feyenoord. De club kon zondag kampioen worden, maar slaagde daar niet in door de 3-0 nederlaag bij Excelsior. Na de wedstrijd braken rellen uit waarbij meer dan 100 mensen werden opgepakt. Vijf studenten uit Leiden moeten voor de rechter komen omdat ze vorig jaar een regenboogzebrapad in Leiden met rode verf besmeurden en de Hitlergroet brachten. Het OM wilde mannen vervolgen voor vernieling en discriminatie. Het voorval werd gefilmd door een omstander. De studenten hadden in het kader van hun ontgroening de opdracht gekregen iets te doen waarmee ze in het nieuws zouden komen. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het koelt af tot 4 graden. Morgen kan het lokaal 22 graden worden. Maar in de middag komen er vanuit het zuiden buien. Ook vrijdag is het wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 2 kilometer. A15 Gorkum Nijmegen tussen Afderdam en Geldermalsen 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Tiel en Wadenooien 20 minuten vertraging. De rijbaan is dicht.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 Mijn naam is Jonas Parson, woensdag 10 eh, mei. En dit is ZFM Beachmasters. Venta Paka Paka, Ricky Martin. vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. en Maluma. Twee uur hier van Beachmasters. En we hebben er weer een nieuw nummer bij. En die is in handen van de Magican. En de Magican is natuurlijk magisch. Je hoort hier de Magican met Shy featuring Brenton Brown. There's no way I Beachmasters. Elke woensdag. Zigo kanaal 40, 106.9 WWW. ZFM, streepje live.nl. There's no one that I'm shy around But Dit is pas een kleine warming-up voor wat je gaat krijgen deze zomer. 20 minuten lang, de beste in de mix. Trek je jas maar alvast uit, want het wordt zomer in Nederland. Als je net hebt geluisterd vorige uur, dan hoor je het gewoon, hè. Volgen, morgen en overmorgen gewoon temperaturen. Van de 19 tot 22 graden. Nou, als het dan niet lekker wordt. Als je dan je jas niet uit doet, dan weet ik het dan niet meer. Dus, eh... Bereid je voor op je zomer. Wij zijn er klaar voor. Elke maand een nieuwe DJ hier op ZFM eh, Beachmasters. Ik hou het niet meer lange droog. Put your hands up. En jij bepaalt welke DJ erbij is. Geef het even door via de Facebook ZFM Beachmasters op Facebook. Of stuur een mail zfmbeachmasters.gmail.com. ook kanaal 40 bedrijven. Dit is ZFM Beachmasters. Let's go. show begonnen. Elke woensdag de beste zomerhits. En je hoort natuurlijk ook gewoon steeds de mix voorbij komen. He was a friend of mine And he could sing a song His heart in every line Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, Oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore. De beste zo mooie De beste zomerhits hoor je natuurlijk hier op eh, ZFM. Elke woensdag tussen 6 en 8 eh, te beluisteren op je lokale radio. Dat kan natuurlijk via 106.9 zfm-live.nl, analoog op eh, kanaal 45 en op Ziggo op kanaal 40. Mijn naam is nog steeds Jonas Parson en eh, we luisteren nog steeds naar ZFM Beachmasters. Dit was uh, de zomermix. Om een beetje je zomer op te pompen. En een goed gevoel te krijgen voor eh, aanstaande zomer. We gaan snel verder met... nou, Harzel vind ik het wel weer tijd voor. Zandvoort en Zomerhits.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 Running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I do it all again. Oh. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire. on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was back. Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all. thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear.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 Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. De nieuwe versie van uh, Louis Fonsi, Daddy Yankees en natuurlijk de one and only, de enige echte. Justin Bieber. Waar is snel verder met uh, de Chainsmokers. All We Know hoor je hier op uh, eh, ZFM. En straks is de one and only ook back. En dat is natuurlijk onze enige echte Willem Bruust. CFM eh, Beachmasters. En ondertussen hier gewoon een zoek, eh, speurtocht aan de gang in de studio. En het dak bijna naar beneden wordt getrapt. Nee, nee, nee. Gaan wij gewoon lekker verder. We hebben nog uh, één klaar klaarstaan en dan nog eentje en dan stoppen we alweer. En dat is natuurlijk dit keer Calvin Harris, Frank Ocean en My Ghost met Slide. Van iedereen lekker de heupjes los. Met 4FM is er weer en je zomer is begonnen. trying on all your nice ideas. Put some spotlight on on the side. Whatever comes, it comes to clear. Do you slide on all your nice ideas? Do you trying on all your nice ideas? Put some spotlight on on the side. Whatever comes, it comes to kill. All this jewelry ain't no use when it's this dark. This my favorite part. We see the lights, they cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a liquor charm. Player was still on the Lincoln Park. Like we could dye our own hair, like we could dye our own. Like we can see in 2020. Twice we can see it till the end. you Shine on all your nights like this. Do your trying on all your nights like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. Do your slide on all your nights like this. Who you're trying on all your nice ideas. Put some spotlight on on the side. Whatever comes, it comes to you. You're trying on all your nice ideas. Put some spotlight on on the side Whatever comes, it comes to pick. Do you stand on all your nice ideas? Do you try on all your nice ideas? Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to pick. Ja, dat was Calvin Harris. En wij gaan, denk ik, denk ik, ik weet even niet wanneer het is.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 Eh, ik wil alvast iedereen bedanken voor deze uitzending weer. Vorige week waren we er niet, maar ja, dat komt door vrijdingspop. Dit nummer heeft natuurlijk eh, ook te maken met de vrijheid. Of eventueel het 5 van 5 moment wat wij elk jaar hebben op 5 mei. Mijn naam is Jonas Parson. Dit was de eh, ZFM Beachmasters woensdag 10 mei, aflevering 10, jaargang nummer 2. Ik zeg iedereen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En dan is de zomer natuurlijk begonnen. En dan gaan we alleen maar door met de beste zomerse Hierna neemt eh, Willem gewoon weer het stokje van me over. En dat is eh, Back to the 60s. Meer daarover hoor je natuurlijk straks bij hem. Het is gewoon luisteren en niet zoveel praten. Ik neem afscheid van de microfoon van vandaag. Volgende week ben ik er weer woensdag van 6 tot 8. Fris en fruitig. Vol met energie en heel veel nieuwe zomermuziek. Mijn naam is Jonas Parson. Dit was van Beachmasters. Ik zeg tot volgende week.